Michel Koenen met het NOS-journaal. In diverse steden zijn mensen de straat op gegaan om de tweede zege van Oranje op het EK voetbal te vieren. Dat gebeurde in onder meer Apeldoorn, Den Haag en Enschede. In Den Haag liep het kort uit de hand op het Jongbloedplein en op de Marktweg... waar koning Willem-Alexander vlak voor de wedstrijd nog een verrassingsbezoek bracht. op beide plekken moest de politie ingrijpen en zijn wat mensen opgepakt. In Apeldoorn zou een meisje licht gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. Nederland won de wedstrijd met 2-0 en is door naar de achtste finales. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Aan beide kanten zouden geen gewonden zijn gevallen. Eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. In Portugal gaat hoofdstad Lissabon vanaf de middag tot en met maandagochtend op slot vanwege een forse toename van de coronabesmettingen. De 2,8 miljoen inwoners mogen alleen de deur uit om strikt noodzakelijke redenen. De regering zegt dat ze zo wil voorkomen dat de situatie in Lissabon zich verder verspreidt. Vorige maand werd de noodtoestand in het land juist beëindigd omdat het een stuk beter ging. Nu stijgt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer hard door de komst van Delta-variant van het virus. Ook dit jaar gaat Tomorrowland niet door. De burgemeester van het Belgische Boom en Runst hebben geen vergunning afgegeven voor het dancefestival. De politie zou te weinig mankracht hebben. Ook is er nog geen overheidsbesluit genomen voor evenementen tot 75.000 bezoekers. Tomorrowland spreekt van een gigantische ramp. Het weer nog te trekken wat forse regen- en onweersbuien over het land... met hagel, windstoten en veel regen. Het koelt amper af.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 Ja, wij gaan ervoor. maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben mijn stuk tv, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor wij gaan het halen, we worden kampioen.